Kees Groot met het NOS-journaal. De gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet verlopen nog steeds moeizaam. Na het gesprek dat informateur Cenk Willing vanmiddag had met de leiders van VVD, CDA en D66 zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt. De partijen krijgen morgen de tijd om na te denken. Onduidelijk is nog steeds welke vierde partij zal aanschuiven, GroenLinks of de ChristenUnie. De voorzitter van het Europees Parlement wil de regels aanpassen voor de onkostenvergoedingen die parlementsleden krijgen. Journalisten onthulden vorige week dat vaak helemaal niet duidelijk is waar die vergoeding van netto 50.000 euro voor gebruikt wordt. Voorzitter Tajani vindt dat Europarlementariërs vaker zouden kunnen afzien van tenminste een deel van de vergoeding. Ook wil hij dat ze hun onkosten laten checken door een controledienst. Tot nu toe stemde het parlement tegen de meeste voorstellen voor meer controle op de onkostenvergoedingen. Vijf mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van 2 tot 14 maanden voor het stelen van tientallen vogels. De bende roofde in 2014 onder meer toekans, neushoornvogels en kakatoes uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. De rechtbank rekent het de mannen zwaar aan dat ze levende, zeldzame en beschermde dieren hebben gestolen. De helft van de vogels werd een maand later zwaar verwaarloosd teruggevonden in een schuur in Den Bosch. Een aantal vogels had het niet overleefd. In de dierentuin van Philadelphia is een gorilla bevallen met hulp van een groot team van artsen die normaal mensen behandelen. Gorilla-bevallingen verlopen meestal snel en probleemloos, maar deze keer niet. De 17-jarige Kira werd door de artsen onder narcose gebracht. Ze voerden een tangverlossing uit, een methode die normaliter alleen bij mensen wordt gebruikt. De gorilla-baby is een mannetje, moeder Kira zorgt goed voor hem. Het weer, buien met kans op onweer en zware windstoten. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen is het in het noorden veelal bewolkt en regenachtig. In het zuiden blijft het vaker droog. Het wordt morgenmiddag hooguit 19 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de A4 vanaf Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein dicht na een ongeluk. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Ippenburg via de A12.